11 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Jongeren zonder werk of afgemaakte opleiding moeten een baan krijgen of weer naar school gaan. Minister Ascher wil daar de komende tijd afspraken over maken met, om te beginnen, 35 gemeenten. Ook scholen, het UWV en werknemers worden bij het project betrokken. De groep bestaat uit 66.000 jongeren onder de 23. Ascher wil de jongeren op het spoor komen door gegevensbestanden te koppelen. Twee Israëlische minderjarige tieners zijn schuldig bevonden aan de moord op een Palestijnse jongen van 16. Hij werd vorig jaar zomer ontvoerd, in een bos mishandeld en levend verbrand. Wat voor straf de Israëlische jongens krijgen wordt later bepaald. De hoofdverdachte is een man van 31. Tegen hem is nog geen uitspraak gedaan, omdat er nog een psychisch onderzoek loopt. De tieners zeggen dat ze door de hoofdverdachte zijn opgehitst. Ze handelden naar eigen zeggen uit wraak voor de moord op drie Israëlische jongeren door Hamas. De moorden leiden uiteindelijk tot de zeven weken durende Gaza-oorlog. De walvisvaarders van Japan varen morgen uit voor de jacht in het Zuidpoolgebied. De schepen blijven drie maanden weg. Japan heeft aangekondigd 333 dwergvinvissen per jaar te gaan vangen. Een stuk minder dan eerst. In Japan is walvisvlees een delicatesse, maar de commerciële vangst is al bijna 30 jaar verboden. Japan zegt dat het de walvissen vangt voor wetenschappelijk onderzoek, maar het internationaal gerechtshof in Den Haag oordeelde vorig jaar dat de vangst geen wetenschappelijk doel dient. Een gezin uit Papendrecht dat een bekeuring kreeg toen hun zwaar gehandicapte dochter met spoed naar het ziekenhuis moest, hoeft de boete niet te betalen. De dochter had hartritmestoornissen. Omdat vervoer met een ambulance niet ging, reed de ambulancebestuurder met de rolstoelbus van het gezin naar het ziekenhuis. De bus werd begeleid door de ambulance en een politieauto, allebei met zwaailicht en sirene. De bus werd geflitst en het gezin kreeg een bekeuring van 76 euro. Het OM zegt nu dat het fout was en dat de boete wordt kwijtgescholden.